dacht ik. <laughs> Ja, dit komt ook uit Zweden. Oh, wat is de Elsplaat deze week. Uit 1978 hoorde je Take a Chance on Me en het spert het hier heerlijk, zo heerlijk uit die luidsprekers. Zo de tuin in, want de tuindeuren staan open. Welkom vrienden en vriendinnen van Radio Els 558. Je moet het weer doen met Ferry Hartog en de afwasshow tot een uur of zeven na de eerste werkdag weer van deze week. Dus nog vier dagjes werk en het is gewoon alweer weekend. En voor sommige mensen onder ons zijn het er zelfs maar drie zoals ondergetekende bijvoorbeeld. Dat is toch wel een lekker gevoel hoor. Het is vandaag maandag 11 april van het jaar des Allas 2016 en daar is hij dan weer een keertje. En met eh, wat aardige dingetjes en veel muziek natuurlijk. En we hebben iets eh, over... Uh, keukenzeep ja, Sophie heet dat. Ja, daar gaan we het straks ook even over hebben, want dat heb Els gekocht en dat schijnt ergens goed voor te zijn. Muziek hebben we onder andere van de Use Corporation, van Moments and Wownuts, van Alexander Gurley, maar weer eens opgezocht. Ace of Base is het twee leuk op deze maandagavond. Spargo komt voorbij, Sam Brown, Henk de Nijf en de Jets. Musical Youth, de Eendagsvlieg, Jimmy James en de vegabonds Lois Lane. Ja, dat is een prachtig nummer hoor. Maar we beginnen zoals gebruikelijk natuurlijk altijd met een nummer van 50 jaar geleden. Hier is uit 1966 The Searchers en Take It or Leave It. You can turn Of op gezegd, graag of niet, graag of niet, de afa Show. Ja, maar je luistert natuurlijk, want het zijn mooie muziekjes allemaal. Take It or van de Searchers uit 1966. Er staan uh, eh, 56 files in Nederland, totale lengte 292 kilometer en een van de langste staat op de A2 Utrecht Zethogenboschel. 12,4 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer tussen Culemborg en Zalbommel. Dit is Radio Els 558 met Ferry den Hartog. 24 uur per dag. Radio Els. Je de jouw hoort deze week bij Radio Els, www.radioels558.nl. Soms op de Middelgolf, 1512 kHz in het oosten van het land en soms in het puntje van Nederland in Friesland op de FM 105.4. Je hoorde Lois Lane, It's the First Time uit 1989. Medewerkers van een vestiging van Starbucks in de Amerikaanse stad Ronald Park keken zondag vreemd op toen een geit kwam binnenwandelen. De geit, de geit dwaalde s morgens eerst rond over het terrein van het winkelcentrum en liep toen het koffiehuis binnen. Het eh, dier snuffelde wat aan de koffiedozen en later kwam er een politieagent en die nam het dier weer mee. De politie bracht het dier naar een dierenasiel. De geit bleek te zijn weggelopen van haar huis en bleek naar onderzoek gezond te zijn. Ze werd al snel opgehaald door haar eigenaren die op het nieuws hoorden over een ontsnapte geit. De eigenaren zeggen dat ze een kapot hek bij de verblijfplaats van het dier zo snel mogelijk gaan repareren. <laughs> Ja, als je geiten houdt, dan moet je ze natuurlijk wel zorgen dat ze niet weg kunnen lopen. Want die gaan echt overal naartoe. Wij gaan hier ook ergens naartoe, namelijk naar 1976 met Jimmy James en de Vagabonds. En now is the time. Now is the time to set things right. Now, now is the time we should unite. set things right. Els vond dat het tijd werd om wat nieuwe handzeep te kopen. Dus ik heb even een tip hier voor eh, het huishoudelijke werk. Want we hebben nu Soapy voor de keuken met lavendel en citrus. En het is speciaal bedoeld tegen knoflook en uiengeur. En dan moet ik eerlijk bezeggen dat ik die zeep nog erger vind stinken als eh, knoflook of uiengeur. Maar dat even terzijde. Een lekker sopje. Wat goede muziek. En je hebt de afwasshow. Radio Els 558. nation, rules the nation with version. Music arms the food of love. Sounds to really make you rub and scrub. Sang badang badang biddly bang biddly bang. Bang biddly biddly biddly biddly biddly biddly bang. I said, Pass the dutchie on the left hand side. Pass the dutchie on the left hand side.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 En dat was de top 40 niet van zoveel jaar geleden, nee, maar gewoon de actuele top 40. En daar heb ik vaak dit plaatje aangekondigd als zijnde de nummer 1 van de top 40. Musical Youth met Paas de Dutchie. Een eendagsvlieg helaas, want daarna kwam er niet veel zoek meer uit voort. Het kwam natuurlijk allemaal uit 1982. Radio Els 558. Informatie. De skyline van Dubai wordt in 2020 aangevuld met een nieuwe toren van bijna een kilometer hoog die het huidige hoogste bouwwerk ter wereld, de Bjur Khalifa, moet overtreffen. De nieuwe toren wordt net iets groter dan de Bjur Khalifa in Dubai, die meer dan 828 meter telt. Dat zegt de voorzitter van projectontwikkelaar Emar Properties zondag. De futuristische toren is onderdeel van de vernieuwing van het oude centrum van Dubai. De toren moet het boegbeeld worden van het nieuwe 6 vierkante meter grote handels- en woondistrict van Dubai. Het is maar wat. Ja, dat zal wel een hoop eh, toeristen en zo gaan trekken. Ja, dit trok trouwens destijds ook wel een hoop bekijks hoor.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 Ah, daar is Els met de rum en de wel. En dat betekent dat het weer tijd is geworden in de Show voor een Overzichtje wat er allemaal in het verleden gebeurde op deze 11e april. Het is vandaag de 102e dag van het jaar 2016 en er komen er nu nog 264. In 1954 wordt deze dag uitgeroepen tot de saaiste en minst nieuwswaardige dag van de 20e eeuw. Ja, ongelooflijk. Er gebeurde helemaal niets vandaag in 1954 blijkbaar. En in 1888 opening van het Concertgebouw in Amsterdam met een inwijdingsconcert waaraan 120 muzikanten en een koor van 500 personen aan deelnamen. In 1713 werd vandaag de Vrede van Utrecht gesloten en in 1689 Willem III en Maria II, tweede worden tot koning en koningin gekroond van Engeland, Schotland en Ierland. En we blijven even bij koningen en dergelijke. In 1814 vandaag, Napoleon treedt af en wordt verbannen naar Elba. Even een sportberichtje van vandaag. In 2001, het voetbalelftal van Australië verlaat, verslaat dat van Amerikaans Samoa met 31-0. En dat is de grootste zege ooit bij een interlandwedstrijd. En vandaag in 1929, de Dam 3 van de Holland-Amerika-lijn verlaat Rotterdam voor haar eerste reis naar New York. En in 1970 vandaag lancering van de Apollo 13 de bemande ruimtevlucht naar de maan zonder maanlanding vanwege een technisch probleem na de lancering. En daaruit kwam de beroemde uitspraak: Houston, we have a problem. Dan gaan we eens kijken wie er vandaag jarig zijn of geboren zijn. Dat was in 778 van Lodewijk de Vrome, koning der Franken en keizer. Hij overleed in 1840. Nog even de blaadjes van elkaar, want ik heb van die stramme vingers. <clears throat> Vandaag werd ook geboren Bert Dijkstra in 1920. Hij overleed in 2003. Hij was een Nederlandse acteur. En vader Abraham, oftewel Pierre Kartner, is vandaag jarig. Hij komt uit 1935. Erik Nordholt, Nederlands politieagent, vaak ook vertegenwoordigde hij de politie bij de pers. Hij komt uit 1939. En Joop Braakijk is vandaag jarig, die zag het levenslicht in 1941. DJ en televisiepresentator Eddie Becker is vandaag jarig. Hij werd geboren in 1947 en drie jaar later was het de beurt aan Ina Brouwer, Nederlands politica. Tegenwoordig dacht ik in Amsterdam, wethouder of zo voor eh, GroenLinks, maar oorspronkelijk komt ze uit de SP. Dan gaan we eens kijken wie er overleden zijn. Dat zijn er niet zoveel vandaag. Ja, dat zijn er wel veel natuurlijk vandaag, maar niet zo interessant eigenlijk. Even kijken hoor. Piet Meerburg werd 90 jaar oud. Hij stierf in 2010. Hij was een Nederlands verzetsheld, medeoprichter van het Filmmuseum en theaterexploitant. En in 2012 overleed Abdullah El Baoudi, Nederlands acteur. Hij werd slechts 25 jaar oud. Dan hebben we ook nog de RK-kalender, zoals dat heet, de Rooms-Katholieke kalender. De heilige Gode Bertha van Noyon is het vandaag. Die stierf circa 700, dat wisten ze niet precies hoor. Dat hebben ze niet precies bijgehouden in die tijd. Even naar de weerextreme toe. In 1917 hadden we een laagste minimumtemperatuur van min 5,2 graden, bijna matige vorst. Maar in 1945 was het heel anders. Toen was de hoogste maximumtemperatuur maar liefst 22,8 graden. Het zonnetje scheen het langste in 1954, 12,3 uur. En was het toch nog wat nieuws uit 1954. En de langste neerslagduur was in 1978, maar liefst 11,8 uur. En dan heb ik hier nog een leuk weetje. <clears throat> dat gaat over Ukkel, daar hebben we het wel eens meer over gehad. Dat is een, eh, een deel, deelgemeente van Brussel. En in 1939 was daar de eerste zomerdag van de eeuw. Met 26,6 graden als maximumtemperatuur. Ja, ongelooflijk hè. <clears throat> Wij gaan hier even lekker door met de muziek terwijl mijn strot weer een beetje vol zit. 1980 gaan we naartoe met Spargo en You and Me. Een zeer succesvol Hollands groepje uit het begin jaren 80. Je hoorde Spargo en You and Me uit 1980. Ja, ja. Hebben heel wat leuke plaatjes gemaakt. En ik, ik heb het wel eens meer verteld. was altijd zo lachen. Die hele lange boom, boomlange zanger en dat hele kleine meisje daarnaast. was echt hilarisch om te zien. Maar zingen konden ze wel. Eh, oh, wacht, eh, deze schuif ik hebben natuurlijk. De ChristenUnie-SGP in Woerden vindt het maar niks dat voormalig pornoactrice Bobby Eden de kermis gaat openen. Fractievoorzitter Simon Brouwer betwijfelt of het wel gepast is dat een pornoster met subsidie naar Woerden wordt gehaald. Moeten wij zulke mensen een podium geven? Dat past niet op Koningsdag, zegt Brouwer. Bobby Eden reageert verbaasd over de kritiek. Ik heb er meer dan 100 meets en greets gedaan en er is nooit een woord over gevallen, zegt de zakenvrouw. Bovendien ben ik op de poster van de Woerdense kermis niet de enige met een sekstape. Later op de avond staat Dave Roelvink op het programma die vorig jaar in het nieuws kwam met een sekstape. <laughs> Ja, het is maar allemaal wat, maar maken we ons allemaal druk om. Wij gaan hier toe in de avondshow naar het Tweeluik. En dat wordt een hele mooie, vind ik zelf. Eh, nog niet zo lang geleden ook trouwens. Hè? Nee, 1993, allebei de nummers van Ace of Base als eerste. All That She Wants en daarna Design twee leuk. Nu, nu, nu, nu. muziek van vandaag is best leuk. De muziek van toen is veel beter. Veel beter. Je hoort het iedere dag op Radio Els 558. Vanavond neemt de wolking toe en valt er in het zuidwesten mogelijk een bui. Ook vannacht vallen verspreid buien. Lokaal is onweer niet uitgesloten. De minima komen uit op 7 tot 10 graden. Morgen is het eerst grijs met in het noorden nog regen. Later komt soms de zon erdoor, maar er ontstaan weer nieuwe buien. Het wordt 15 tot 16 graden en de zuidwestenwind is zwak of matig. En hier is Alexander Gurley. Ik drink nooit meer. Ach, dat zeggen we altijd. Good morning, morning. What did you say? Sure, I feel strong and healthy today. I know my face looks almost green. It was quite interesting where I've been. God, I don't remember where I went or how much money I must have spent. I don't suppose that it was a bit. Still got a feeling that I'm going to ferment. I'll never drink was her name? Well, it don't matter, cause they're all the same. She had a smell of garlic, how could I be pleased? She could have surprised me with a disease. I'll never drink again. denk dat iedereen dat verschijnsel wel kent. Hè? Je bent een avondje doorgezakt en dan word je morgens wakker. Dat wil jullie weten. Dan zeg je, ik drink nooit meer. Maar ja, s'avonds is dat allemaal uitgewerkt. Dus dan ga je gewoon weer verder natuurlijk. Alexander Curly, wijle Alexander Curly helaas, maakte er in 1972 een leuk plaatje over.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 Om 8 uur het journaal op Nederland 1, daarna Radar en om kwart over 9 Spoorloos. En om kwart over 10 kun je nog genieten op Radio 1 naar het familiediner. Misschien wil je zelf ook daar wel meedoen. Op Nederland 2 hebben we om half 9 koken met Van Boven. En om 9 eh, uur Doc, de aanklagers. En om 10 uur, zoals gebruikelijk, nieuwsuur. En op Nederland 3 hebben we om half negen Spuiten en Slikken op reis. En om tien voor half tien Street Lab. En om 10 uur Valerio International. RTL 4 begint zoals gewoonlijk om 8 uur met Goede Tijden, Slechte Tijden. Back to School begint om 10 over half negen. En het is hier geen hotel. Ik heb geen idee wat het is. Dat begint om bijna half tien. RTL 5 hebben we de Blacklist om tien over half negen en Bones om half tien. Even kijken of er nog films zijn. Nou, ik geloof het niet. Je hebt op SBS 6 nog om 8 uur het traumacentrum. Om half negen Danny Lowinski. En meester Frank Visser doet uitspraak. Komt om half tien op SBS 6, want hij is weg bij Nederland 1, hè? Ja. Wie doet de afwassen? Hebben we alweer hè? op uh, RTL 8 om 8 uur. De cliëntlist, dat is om half 9. En dat komt nog een keer om half 10. Zeker een tv-series hebben we niet anders uit te zenden, denk ik. Nou, ik zie geloof ik geen films. Nee hoor, nee, nee. Dan moeten jullie verder zelf maar kijken. Ik heb in ieder geval de primetimes een beetje gedaan.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 En dat gebeurt allemaal in Nieuwsport. Morgen om 4 uur eh, s middags. En we hebben voetbal morgen. De Manchester City en PSG. Dat komt niet PSV, maar PSG. Paris Germain. Die strijden om een halve plek in de finale van de Champions League. En dat is natuurlijk morgenavond op SBS 6 vanaf 8 uur kun je daarnaar gaan kijken. Eh, wij gaan ermee ophouden. Zometeen gaan we luisteren naar het nieuws en het weer van 7 uur. En daarna neemt Els weer de non-stop over met al die prachtige gouden oude platen. Bedankt voor het luisteren. Graag tot morgen. Bye bye. Oh, dag. Bye bye. Bye bye. Dit is Radio Els 558 met het nieuws. Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws.